Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Het openbaar vervoer in New York wordt vanavond om 7 uur lokale tijd stilgelegd... als voorbereiding op de komst van de orkaan Sandy. Dat heeft de gouverneur van de staat New York bekendgemaakt. Sandy trekt nu over de Atlantische Oceaan richting de Amerikaanse oostkust. Naar verwachting gaat de orkaan morgen aan land... ergens tussen de steden Washington en Boston. Meteorologen houden rekening mee dat Sandy de zwaarste storm in jaren wordt... Vanwege de orkaan zijn tientallen vluchten van Europa naar het oosten van de VS geannuleerd. Ook vanaf Schiphol vertrekken minder vluchten die kant op. In Spijkenisse zijn vanochtend vroeg zeven jongeren aangehouden na een steekpartij om een mobiele telefoon. Vier jongeren waren daarbij gewond geraakt, van wie twee ernstig. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. Naast de vier jongeren die naar het ziekenhuis moesten zijn ook drie anderen aangehouden. steekpartij ontstond na een ruzie over een gestolen telefoon. In Drenthe zijn vier mensen gewond geraakt bij een botsing tussen een ambulance en een personenauto. In Emmer Compascuum reed de ambulance met hoge snelheid tegen de personenauto aan. Beide wagens zijn totaal los. Een vrouw van 41 en twee meisjes van 9 die in de personenauto zaten raakten gewond. En ook een huisarts die meereed in de ambulance liep verwondingen op. De ambulancepersoneel bleef ongedeerd. Of de patiënt die werd vervoerd letsel heeft opgelopen is niet bekend. De patiënt is met een andere ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht. De ambulance reed met zwaailicht en sirene en wilde de personenauto inhalen toen die net afsloeg. Een getuige die van schrik onwel werd kon ter plaatse worden behandeld. De klassieker tussen Feyenoord en Ajax is geëindigd in een gelijkspel. In Rotterdam werd het 2-2 na doelpunten van Eriksen, De Jong, Pelle en debutant Boetius. FC Twente versloeg vanmiddag met 1-0 bij RKC Waalwijk. PSV won uit met 2-1 van PEC Zwolle. En Heracles Almelo Heerenveen eindigde in 6-3. Vitesse tegen AZ is nog bezig, begon om half vijf. Dan het weer. Vanuit het westen raakt het bewolken en vannacht kan er een bui vallen. Ook morgen bewolkt en regenachtig. Het wordt dan een graad of 9. Dit was het NOS Journal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 33 files. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A1 Amersfoort richting Amsterdam voor de afrit Bunschoten 5 kilometer. A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 5. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 5. A15 Rotterdam richting Gorkum na een ongeluk bij Papendrecht 4 kilometer.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 Yeah. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is the key with it, can't lick with it, stomp on the beat when I hear funk with blue playing pop like follow her to shoot, baby, just sing about the groove.